uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na een autocross in Leende in Brabant is een auto ingereden op het publiek, mogelijk met opzet. Twee mannen, een vrouw en een jongetje zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zijn niet levensbedreigend. Drie anderen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De crossauto reed bij de prijsuitreiking in Leende in op het publiek... mogelijk na een uit de hand gelopen ruzie. Daarna ontstond een vechtpartij waarop de politie ingreep. De twee inzittenden van de auto zijn aangehouden. zijn een man van 21 uit Reuver en een meisje van 17 uit Veghel. De verdachte van de bekladding van de oorlogsbegraafplaats in Mierlo... leidt aan psychoses en achtervolgingswaan. Dat zegt zijn buurvrouw in het Eindhovens Dagblad. Eerder zei de politie al dat de 36-jarige man geestelijke problemen heeft. Zijn buurvrouw zegt dat hij de muren van zijn huis heeft volgeschreven... met onsamenhangende teksten... en dat ze geregeld geschreeuw en gebonk hoorden. Vrijdag bekladde de man de oorlogsgraven in Mierlo. Op de binnenmuur van de kapel tekende hij een hakenkruis. Pogingen om hem te verhoren hebben nog niets opgeleverd. Hij weigert iets te zeggen. De restauratie van de Gouden Koets ligt op schema. Dat zegt de stalmeester van de Koninklijke Stallen in de aanloop naar Prinsjesdag. Vanwege de jarenlange restauratie zal de koning dinsdag opnieuw de glazen koets gebruiken. Volgens de stalmeester zijn de restaurateurs bij de Gouden Koets geen onaangename verrassingen tegengekomen. Toch kan de stalmeester nog niet zeggen of de koets over twee jaar weer met Prinsjesdag kan worden gebruikt. De Gouden Koets werd in 1898 door de Amsterdamse bevolking geschonken aan koningin Wilhelmina. Het weer. Vanuit het noorden neemt de bewolking toe met mogelijk een spat regen. Morgen trekt een regengebied over, maar in het noordoosten en zuiden blijft het grotendeels droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Dinsdag en woensdag wisselend bewolkt en vrij koel.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 Um, en waaronder Peter Kater. Ja, Peter Kater in die 1350 afleveringen heeft al verschillende albums afgeleverd. En zijn laatste album heet Wings. Daarna gaan we over naar Michael Joseph met Into the Blue. Eh, Peaceful Radio heeft een website, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en deze instrumentale muziek terug. En nou ja, geniet er lekker van. En eh, ga er lekker voor zitten. Op je stoel. En wel te rusten. Ja, dat zeg ik omdat eh, ik heb een radiocollega's die eh, nog wel eens in slaap vallen als ze naar uh, Peaceful Radio Shows luisteren.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 Des qui a fait de ces milliers de corps comme au bord de la mort. Des gisants de pierre. Quand la ville dort, ces milliers de corps qui flottent ou qui sont inquiets ou tranquilles. Sortent des milliers de rêves qui s'envolent et s'élèvent, qui montent en spirale. Dans le ciel pur de l'hiver, au-dessus des lumières, montent jusqu'aux étoiles. Sortent des milliers de rêves qui s'envolent et s'élèvent, qui montent en spirale. Dans le ciel pur de l'hiver, au-dessus des lumières, monte jusqu'aux étoiles. Il y a de grands vaisseaux, des jardins des terres.